omdat hij hier wordt gezien als drugshandelaar. Lubbers zat acht jaar vast voor drugsmokkel in Portugal... maar heeft altijd gezegd dat hij onschuldig was. Zijn zoon heeft hem nu overgehaald om terug te komen... en oud-wielrenner Rini Wachmans heeft een hulpactie opgezet... voor de oud-bokser en zijn vriendin Ria. Volgens Wachmans komt Rudy Lubbers naar Nederland... zodra er een noodpostpaspoort is geregeld. Ria ligt in het ziekenhuis en komt later. Vorig jaar hebben 116.000 Nederlanders de diagnose kanker gekregen... meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. Sinds 1989 is het aantal absolute kankergevallen verdubbeld. Dat komt vooral door de bevolkingsgroei en de vergrijzing. Vooral het aantal patiënten met huidkanker steeg de laatste jaren fors. Volgens KWF Kankerbestrijding komt dat deels doordat het aantal patiënten met huidkanker... nauwkeuriger wordt bijgehouden. Weggebruikers hebben vanochtend gevaarlijke toeren uitgehaald op de A29 bij Klaaswaal in Zuid-Holland. De snelweg was daar afgesloten na een aanrijding. Automobilisten negeerden rode kruisen of reden achteruit om niet te hoeven te wachten. De politie noemt de capriolen op Twitter levensgevaarlijk. In een chipsfabriek in Hongkong is tussen een lading aardappels uit Frankrijk... en handgranaten uit de Eerste Wereldoorlog gevonden, zonder pin. De omgeving van de fabriek werd afgezet en de granaten is veilig tot ontploffing gebracht. Hoogstwaarschijnlijk lag de granaat in een Frans aardappelveld en is hij bij het rooien tussen de aardappels terechtgekomen. Het weer, maart veel zon, dichter bij zee, meer wolken en een enkele winterse bui, dus het gaat op vijf. Morgen bewolkt en regen, mogelijk eerst ook sneeuw. Neemt vanuit het westen de bewolking toe en er volgt enige tijd regen en mogelijk eerst ook sneeuw.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 I'm a bad closed, but I miss you, I suppose. Cause from my fingers to our toes, there are secrets no one knows. It's just that the sky. glow out from the cold. If you love me, tell up and on.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 about it's a little complicated 106.9. Dit is ZFM. Man, she looking better than ever, she feeling lacking the bread or she lacking the cheddar If you ain't gonna love her forever, then don't even sweat her Trust me, the more girls, the better Just hit them whenever, man, trust me, Dino I ain't tryna be like you Why not, bro?